NOS Nieuws van 10 uur. Freddy van met het NOS Journaal. De leiders van de Houthi-rebellen in Jemen hebben het aanbod van de Saoedische coalitie aanvaard voor een vijfdaags humanitair bestand. Het bestand moet dinsdagavond ingaan. De Amerikaanse regering had aangedrongen op zo'n bestand. De coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië stelde als voorwaarde dat ook de Houthis de wapens tijdelijk zouden neerleggen. Dit weekende heeft de coalitie nog tientallen bombardementsvluchten uitgevoerd, waarbij onder andere het hoofdkwartier van de Houthis zou zijn verwoest. Volgens een Jemenitisch persbureau is vanmorgen vroeg het huis van oud-president Saleh gebombardeerd, die de Houthis steunt. In Polen zijn de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. Favoriet is zittend president Komorowski. Die speelde in zijn campagne in op de vrees dat Polen het volgende doelwit is van de annexatiedrift van Rusland. Volgens Komorowski is de nationale veiligheid bij hem in goede handen. Er wordt niet verwacht dat vandaag al een beslissing valt. Als geen van de elf kandidaten meer dan 50% haalt, volgt over twee weken een tweede ronde tussen de twee populairste kandidaten. In het centrum van Ude is vannacht een jonge man neergestoken. Ambulancepersoneel trof de man aan op straat. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een gedeelte van een kerncentrale in Amerika, zo'n 65 kilometer ten noorden van de stad New York, is stilgelegd nadat er brand was uitgebroken. De brand was in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Volgens het energiebedrijf werd de brand veroorzaakt door een defecte transformator en er zou geen gevaar zijn geweest voor het personeel of de omgeving. De reactor werd automatisch stilgelegd. Het weer tot slot, het blijft vandaag droog.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 Strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you and me, the people who are born in May. Need the folks born and the folks born in July like me will always feel the need to be at home in their arms forevermore. Thanking every star in the heavens for the people goedemorgen Zandvoort, goedemorgen vogelzang, goedemorgen Bloemendaal. Nou, kortom, goedemorgen iedereen in de directe omgeving hier. Een stralend zonnetje, dus dat gaat een topdag worden deze Moederdag 2015. Hartelijk welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Auke Beuving en ja, we gaan weer wat leuke jazzmuziek draaien. En het is Moederdag, daar kunnen we niet omheen, dus dan krijgen we meteen Carla Blij met Your Mother. op deze zondagochtend. Eh, Carla Bley, Big Band eh, van de cd Looking for America. Ja, eh, wat mag je in deze uitzending verwachten? Ik kijk even op mijn lijstje. nou, een paar grote dames. Susha, Nederlands zal ik dan zeggen. Susha Citroen, V. Klaassen. Maar ook een aantal buitenlandse dames natuurlijk. Ben Webster, Chris Botti, Gregor Marais, Eric Johnson en Mike Stern. twee hedendaagse gitaristen. Barbara Morrison eigenlijk weer te veel om op te noemen. Dus laten we rustig verder gaan met een van de grote Nederlandse namen, Susha Citroen. En eh, ja, in 1980 gedebuteerd Noordzee Jazz Festival. The Virgin Voice wordt ze wel genoemd. En eh, ja, die heeft een hele mooie cd gemaakt. En daarvan staat het nummer Song for Ma. Dat komt natuurlijk heel mooi uit. Deze cd is heel hoog gewaardeerd in de, de, het stamboek voor de jazz. De Penguin Guide of Jazz. Song for Ma, Susha Citroen. I hear a faint melody gentle and sweet. It's taking me back to the house of my mother. And there in the garden, up in a tree, I look at our home from the top of the world. No one can touch me, for this is my kingdom. I'm wrapped in her love protected but free. Citroen songforma van de gelijknamige cd. Ze deed 1998 alweer. En daarop zijn allerlei eh, composities van haarzelf. Eh, vooral veel eh, terugkijken, herinneringen. Herinneringen aan moeder, herinneringen aan haar huis. Nou, kortom, een hele mooie cd. Zeer de moeite waard. ja, moederdag. En dan, dan kan je natuurlijk ook niet om Larry Correll, John Schofield en Joe Beck heen... die een prachtig nummer hebben geschreven, Mother's Day. drie gitaristen Larry Correll, Joe Schofield en eh, Joe Beck. Eh, Mother's Day van de cd Tributarities 1990 alweer. Ja, ik heb nog meer gitaristen op de rol staan vandaag. Ik dacht eh, Philip Katrien, onze Belgische vriend... en ook ja, een hedendaags duo, Eric Johnson en Mike Stern... die onlangs een prachtige cd gemaakt hebben. Dus als je van gitaarmuziek houdt, zit je goed hier bij CFN Jazz. Eh, het volgende nummer, wat zeer de moeite waard is... maar wat is eigenlijk geen echte jazz, maar meer R&B... is A Mother's Love, eh, gezongen door Kim. In a mother's love you will find everything everything's all right to a mother's love you are bound you can rest on sacred ground. In a mother's love, you are free to dream because she sees what you was love. You see the sun. Enough for two. But you are one. In a mother's love. You can feel when something hurts. You can heal. Yes, a mother's love is real. You grow. Because she knows to let you go. kunnen. Op Moedersdag. Deze mooie muziek van Kim van de CD Intimacy 2010 en Mother's Love. Ja, je hebt allemaal natuurlijk je herinneringen. Vroeger toen je nog op school zat en je cadeautjes ging maken voor je moeder. Een eh, duimpotje of een mooie tekening, of een plakwerkje of een bloempot die je beschilderde. Nou, en dat ermee naar huis smokkelen en ergens verstoppen... dat waren de mooie herinneringen natuurlijk. En dan op zondagochtend aan bed van moeder, zou ik maar zeggen. Om je presentje te overhandigen. Ja, wie weet ga je wel ontbijten. En, eh, eh, of moet je nog ontbijten? Nou, dat kan in Zandvoort. Want er is natuurlijk in Zandvoort vanochtend om 11 uur... Uh, eh, moederdagprins op het Kerkplein en in de Kerkstraat. En wie weet ga je er wel naartoe. Uh, eens even kijken wat we op de lijst hebben staan. echte jazz weer van Reggie Codrington... Mother, You're Beautiful. En eh, Reggie Cordington is een, eh, een zoon van de, de bekende... Eh, eens even kijken hoor. Zijn vader was natuurlijk een hele bekende muzikant. Cordington Ray, dacht ik dat hij heette. En die heeft met de grote op, in de jazzmuziek samengespeeld. Maar Reggie, geboren in North Carolina, Verenigde Staten. ik kan er ook iets van. Mother, You're Beautiful. Carrington, eh, geboren in eh, Fayetteville, eh, North Carolina, ik zei het al. Een, saxofonist van deze tijd. dat hoor je ook al aan de klank van de muziek. Dan is het tijd voor iets Nederlandstalig. Is het jazz? Nee. Is het leuk? Ja. Hans Dorrestein, Moederdag. Moeder, wij staan hier voor uw bed met een versje en een beschuit thee, dat hebben we ook gezet en daarom zingen wij luid. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die is wat slap. Maar leven moeder, moederdag en leven het moederschap. Straks vindt u kruimels in uw bed, dan denkt u vast wel aan ons. Je heeft zo'n gat in zijn kop, dat was daar straks die bons. Moe, het beschuitje viel op de grond, zit nu vol stof en vol haar. Het kwam terecht op de boterkant, want die is dubbel zo zwaar. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die is wat slap, maar leven daarvoor hebben wij lang gespaard. Het heeft wel twintig piek gekost, maar het is haast niks meer waard. Broertje schroef de dopje eraf, dat joch heeft altijd wel wat. Toen liep de dure parfum eruit, er zit nou zo'n vlek in de mat. Het is moederdag, het is moederdag, de thee is wat slap, maar leven moeder, de moederdag en leven het moederschap. Moeder twee helften van een plaat, want hij brak, het was een plaat van James Last. Trouwens, Dirk-Jan had voor die een brak uw naam er al in gekrast. Moeder, wij houden zoveel van u... U houdt nu zelfs van geluk. Wij kinderen zijn een zaligheid, al maken we nog zoveel stuk. Het is moederdag, het is moederdag, de thee die was wat slap. Maar leven moeder, moederdag. Na deze bijzondere klank van Hans Dorrestein is het tijd voor echte hele mooie muziek. Een van de mooiste platen over moederdag die ik ken. Eh, ja, iedereen heeft een moeder gehad en heel veel moeders leven niet meer. En dat heeft Ray Charles op een prachtige manier eh, bezongen in het nummer Mother. how to walk and talk and pray. Yeah. Since she's gone, all I have are those memories of those days. And I think of the things that I didn't get a chance to say. Oh, oh, mama. And I surely still do miss mama. Oh, I miss mama. I think about her every day. God has taken her, but no, nobody else take my mama's love away. Always first thing in the morning. Yeah. Making sure that I got up for school. Yeah. Get yourself some more. And remember that there's no one in the world better than you. That's why I miss my fantastisch nummer van Ray Charles. Eh, ik vond het op de CD The Essentials. Een CD 2013, Mother. En eigenlijk een eerbetoon aan, eh, voor iedereen die zijn moeder niet meer heeft... en het toch nog eh, mist. En dat zijn er hele vele. Onder ons natuurlijk. Een moederdag zonder moeder. Ja, lastig en naar. dan gaan we toch eens naar een stukje echte jazz, zou ik maar zeggen. Steve Grossman. een jazz fusion speler, saxofonist. heeft Wayne Shorter vervangen in Miles Davis. Uh, zijn band. En eh, die heeft ook een mooi nummer geschreven. Song for My Mother. ik moet hem toch een beetje wegdraaien. Het is een vrij lang nummer, zie ik. Het is echt eh, bijna acht minuten, dus dat is eh, een beetje te veel van het goede. Steve Grossman uh, eh, Quartet met Michael Petrucciani. Song for my mother. Ja, dan is het toch tijd om weer eens wat anders te draaien. Niet het alles gaat over moederdag natuurlijk. En het volgende wordt gezongen door Patricia Kaas. Een Franse, Duitse zangeres. En die heeft een mooi nummer gemaakt. Dus even kijken waar ik hem staan. The Summer Nose. Ja, het wordt een beetje zo bedachtig. Toen ik eh, vanochtend eh, eh, richting Zandvoort kwam, zag ik overal al dat het korte broeken weer was. Want het gaat een goede temperatuur worden vandaag. Patricia Kaas, The Summer Nose. summer smiles, the summer knows ashamed. She sheds her clothes. The summer smooth, the restless sky, and lovingly she warms the sand on which you lie. luisteren naar Patricia Kaas van de CD eh, Piano Bar. Een CD uit 2002, geproduceerd door Michel Legrand. En dat kon je ook horen aan deze muziek. The Summer Nose is van Michel Legrand en dat komt uit de film eh, The Summer of 42, dacht ik. Eh, opvallend kan ik melden dat deze CD in Frankrijk bijna niet verkocht is. Wel veel verkocht in Duitsland, Rusland, Engeland, Finland. Maar Frankrijk zelf bleef achter. Ra, ra, ra. Hoe komt dat? Engels misschien. Um, dan is weer tijd voor, eh, ja, we draaien jazz en more zou ik bijna zeggen. Er zit van alles in, in dit programma. En het voor echte jazz. Maria Snyder Orchestra. kende naam in de jazz. Eh, in 1992 richtte ze haar eigen big band op. Maria Snyder Jazz Orchestra. Waarmee ze iedere maandag optrad in de jazzclub Visions in eh, New York. En ze heeft ontzettend veel werk gecomponeerd voor verschillende orkesten. Ook voor het Metropoolorkest onder andere. En van haar het nummer Last Season van de cd The Days of Wine and Roses. Mooie klanken, Maria Snijder. Uh, ja, multitalent, kon op haar vijfde al piano spelen. Speelde in de school, schoolband, viool, klarinet. En eh, ja, heeft muziek gestudeerd en eh, heeft ook in de filmbranche gewerkt als assistent van Jill Evans. onder andere muziek voor The Color of Money en Absolute Beginners. Daar heeft ze aan mee geholpen. Kortom, een multitalent en haar orkest is heel bekend in de jazzwereld. Dan is het nu tijd voor iets heel anders. Ik ga het even opzoeken waar ik het heb staan. Moment, daar het is getiteld Petra Magoni en Fabrizio Spin. Uh, die spelen, de ene is een zangeres en de ander speelt cello. En die spelen popmuziek. Maar op een, leuke, jazzy-achtige manier. Italiaans. Musica nuda. Nuda. I love Italiaans clubje. Italiaans clubje uh, Musica, Nuda. Bestaande uit Petra Magioni en Fabrizio Spinetti. Mooie muziek, heel veel popmuziek. Eh, vind je dit leuk? Moet je eens op eh, YouTube kijken. Er zijn heel veel filmpjes van deze twee muzikanten. Cello en zang. Ja, dan gaan we eens wat echte jazz draaien. Kenny Dorham kunnen we niet omheen natuurlijk. En daar spelen we van. Eens even kijken wat we op de lijst hebben staan vandaag. Kenny Dorham. Alone Together. naar het eerste uur van eh, CFM Jazz. Eh, het thema was natuurlijk Moederdag. Eh, we hebben van alles wat geraaid. Jazz, pop, zelfs Nederlandstalig. En daar gaan we natuurlijk het tweede uur gewoon mee door. Mijn naam is Auke Beuving en ik hoop je graag weer terug te zien... na de klok van tien uur. Ben je aan het ontbijt, eet rustig verder. Heb je al gegeten, maak er een mooie dag van. Moet je op bezoek, nou, wens je een goede reis en heel veel gezelligheid. Tot na de klok van tien. En ik draai toch nog een stukje van... Eh, Petra Magioni en Federico Spinetti. Musica Nuda tot de klok van 11 uur. I made it through the wilderness. Somehow made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was being I've been had, I was sad and blue, but you made me feel Like Virgin, een hele bekende hit van Madonna...